Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Boven Duitsland vliegen Russische verkenningsdrones... die de wapenroutes van de Verenigde Staten bespioneren. Dat meldt de New York Times op basis van Amerikaanse... en andere westerse overheidsfunctionarissen. Rusland zou met de drones informatie verzamelen... die voor sabotageacties kan worden gebruikt. Ook kunnen de Russen de informatie over wapenroutes gebruiken... bij de oorlog in Oekraïne. Omdat ze dan weten met welke wapens ze te maken krijgen en wanneer. Het Kremlin spreekt van een valse beschuldiging. Na bijna 50 jaar komt er een einde aan de VN-vredesmacht UNIFIL in Libanon. De Veiligheidsraad heeft unaniem besloten dat de vredesmissie in 2027 wordt afgebouwd. Het is een compromis. De VS en Israël wilden de missie eerst met zes maanden verlengen. Maar Libanon vreest dat die termijn voor het Libanese leger te kort is om de rol van UNIFIL over te nemen. De politie heeft in Flevoland gezocht naar mensen die zijn gevlucht... na een ernstig ongeluk op de A6. Bij de zoektocht werd een helikopter ingezet, maar er is niemand gevonden. Het ongeluk was bij de Ketelbrug. Daar botsten een auto en een vrachtwagen op elkaar. Toen de politie kwam was er niemand meer in of bij de auto. Volgens getuigen waren de twee inzittenden de weilanden ingevlucht. Waarom is onduidelijk. Voor het eerst in 17 jaar hebben zes Nederlandse voetbalclubs zich geplaatst voor een Europees hoofdtoernooi. De afgelopen avond plaatste AZ zich voor de groepsfase van de Conference League... en FC Utrecht voor het hoofdtoernooi van de Europa League... waaraan ook Feyenoord en Go Ahead Eagles meedoen.